Jobboot met het NOS Journaal. De families van Chris schokt door de recente ontwikkelingen in de zaak van de twee vermiste vrouwen. De publicaties van persoonlijke details komen hard binnen, schrijven de families in een verklaring. Ze zijn dankbaar voor de aandacht die de media de afgelopen maanden aan de vermissingszaak hebben besteed, maar vragen nu om terughoudendheid, om onnodig leed voor familieleden en vrienden te voorkomen. Het gevaar dat uitgaat van teruggekeerde Nederlandse jihadstrijders blijft groot. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid handhaaft daarom het dreigingsniveau op substantieel, zegt minister Opstelten. De 30 jihadstrijders die weer terug zijn in Nederland hebben we goed in beeld, zegt de minister. Nog eens 70 strijders zijn nog in het buitenland. Het kabinet spreekt van een gestage toename. Oppositiepartij CDA wil dat het kabinet 50 miljoen euro extra uittrekt voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens het CDA zijn terugkerende jihadstrijders een groot gevaar voor de nationale veiligheid. De superprovincie is van de baan. Het kabinet ziet af van het indienen van het voorstel om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen, zei minister Plasterk na de ministerraad. Gisteren mislukte het overleg met D66 en GroenLinks over de superprovincie. Steun van deze partijen was nodig om het plan in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Een Amsterdamse galeriehouder moet voor de rechter verschijnen omdat hij twee exemplaren van het boek Mein Kampf te koop aanbood. De boeken zijn in beslag genomen. Het is strafbaar om het boek van Adolf Hitler te koop aan te bieden of te verspreiden als de eigenaar weet dat het boek discriminerend is. De galeriehouder zegt dat hij zich er inderdaad bewust van was dat het boek beledigend is voor Joden en dat er teksten in staan die kunnen aanzetten tot haat, maar hij vindt dat het boek historische waarde heeft. Het weer, soms wat motregen, maar vooral in het westen en zuiden steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. In het weekend en droog en meer zon. Temperatuur dan uiteenlopend van 18 tot 21 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 3. Verderop tussen Delft Noord en Delft Zuid 3. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingswald Giesendam 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Krooswijk 4. Verderop bij Moordrecht 4. En de A27 naar Almere tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven.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 Precies halverwege de lijst, net voor het nieuws, zijn we geëindigd bij nummertje 21. En straks krijg je van mij de nummer 20 in handen van Coldplay en Midnight. Jaargang 24, aflevering 25 van 20 juni. 15 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers, vier nieuwe binnenkomers. Dat is een beetje het overzicht van deze week. Calvin Harris, Alesso, Under Control. The Great Big World, Christina Aguilera en Say Something. Jesse G en Thunder. Gavin DeGraw, Make a Move. Dat zijn de vier die het niet gehaald hebben. En Kisha Hideaway deed het heel goed. Van 29 omhoog naar 15 en daarmee de snelste stijger. Pitbull Keisha Timber, 18 plaatsen eh, verlies Van 19 naar 37, maar met 13 weken wel de langs genoteerde. Dat langs genoteerde doet hij wel samen met Trevor McCoy en Jason Morris. Rough Water. Kijken wij naar de geschiedenisboeken. 20 juni slaan we hem even over in 1877. Alexander Graham Bell die de eerste communicatietelefoondienst op in 1906 de eerste elektrische tram die eh, wordt vanuit Utrecht geopend. Niets minder lang geleden is het Nederlands voetbalelftal van onder de 21 die in Engeland op het EK wint, van Engeland wint op het EK in Heerenveen.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 En Stolen Dance staat zes weken in de lijst, 22 vorige week deze week terug te vinden op nummer 18. En vorige week op 18 Kelvin Harris en Summer. En deze week een plekje omhoog. Vier weken in de lijst.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 een dagje te vroeg. morgen is pas de eerste dag van de astronomische zomer. Ik heb even snel voor je gespiekt. Er zijn dan periodes met zon. Vrijwel eh, overal in de regio blijft het droog. En noordwestenwind die waait meestal eh, matig. Temperatuur morgen zo'n 18 graden. En na morgen houden we een noord- tot noordwestelijke stroming... met aanvoer relatieve koude lucht. En een hoop wolkenvelden, maar ook wel flinke periodes met zon. Snelste stijger deze week is voor Kisha. Dit is Hideaway.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 A young man proposed to his girlfriend playing a Justin Timberlake song. They were so in love. You almost never see that. We don't know who these people are or what their story is, but maybe you do. We're making a documentary about finding love. Have you seen this couple? Oh, want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, every other day to start. Love is not something you can really look for. It's not scripted just happens. You find love and then you lose love, and then you have to work to find, find it again, it again. <laughs> and then you lose it. I think if you really like, you know, grow yourself and get to really know yourself first, and you can find love. We heard this crazy story from a friend about a couple that proposed on the Long Island Railroad, and now we're trying to find them. Maxwell, and today in studio, I'm here with a couple of documentarians who are trying to find this couple. The theme song to this couple's future is Justin Timberlake's epic love song, Not a Bad Thing. We are looking for you to help us find this guy and this girl. I think when you publicly propose to somebody, it really inspires love all around. Proposals, you plan it in your head, you plan it on paper, in the end, it's just who you're asking to marry you and spend the rest of your life with.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 This has got to be them. I think it's like a very brave thing to look for love, to fall in love, and to ask someone to love you back. Good, let's go. My heart's racing. I can't. I just can't. I'm gonna walk up and be like, yo, we've been looking for you. that I'd seen them, but I have not. Once you're in love, you're in love. You can't control that. It's not an off and on switch. Love is not doesn't go in a straight line. They're like curves and twists and turns and bumps. Love. <laughs> love finds you. Yeah, it, it finds you. such a bad thing 20 years later, we're here, and this guy has appeared. <laughs> Four years ago. Six years later. Yeah. Engaged. You see the ring? We just got engaged. No, I won't feel your mind. Broken promises and wasted time. Finding nothing. Where have you been? <laughs> We've been looking everywhere. I think this couple's inspiring. I think their story is a reminder that romance isn't dead and that you can still look around and see love everywhere. It's romantic. <laughs> It's a romantic proposal. It's not just sitting on a bed and saying, "Oh yeah, by the way, here's a ring." You know. No, I thought it was a little bit. No, it wasn't that. That's, that's what it was. Sure. Yeah. I have to say, it was meant to be, right? Yeah. Yeah, like we on an uh, investigation or something. Just double check the address. Might be them. Let's go. All right, let's try it out. uh-huh. <laughs> Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby, but so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? vier weken lang staan ze nu in de lijst. Ariana Grande. Vorige week nog op 21. Deze week terug te vinden op nummer 12. Tijd voor ons om de top 10 in te duiken. doen dat met de nummer 10. De mannen van Coldplay en Magic. Acht weken in de lijst ondertussen. Van 13 omhoog naar nummer 10. in de achtste week voor Coldplay en Magic. Duke de Maand, I Got You, zakt van 8 naar 9. En van 6 naar 8 zakt James Blunt en Hard to Hard. Vorige week de nummer 10, deze week de nummer 7 is Pharrell Williams. In de zevende week drie plaatsen omhoog. Hierna wordt het tijd om de top 5 in te duiken, is dus de nummer 7. In handen van Pharrell Williams, Marilyn Monroe, hier op CFM Zandvoort voorbij, de Euro Breakdown.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 I put my arms around you, and I promise. deze week in handen van Pharrell Williams. Ondertussen alweer 42 over 16. Tijd voor ons om de top 5 in te duiken. Noem doen dat met de tweede zittenblijver van deze week. Eerst was Sam Smith op 26. En nu op 5 Lea Michelle en de Cannonball. Na de achtste week dus blijven zitten op nummer 5. Jack en 10 Feet Tall... zakkend van 1 naar 3 in de tiende week. Daarvoor klinkt Lande Jubel. Van 9 omhoog naar 4 en op 5 bleef zitten Lea Michel en Cannonball. Dit was de nummer 2 die vorige week nog nummer 3 was. Val, Wetas en Panau. En changes het in de zevende week omhoog van 3 naar 2. De nummer 1 deed het nog beter. Die stond vorige week nog op 4 en deze week dus op nummer 1. Ook 7 weken in de lijst. Route 94 en My Love is de nieuwe nummer 1 in Europa. van Route 94, My Love. In hun eh, zevende week omhoog van 4 naar 1. Van 3 naar 2 ging uh, Vaal en Changed En Everjack Ten Feet Tall zakte van 1 naar 3. Lincoln de Jubal, Lea Michelle Cannonball, Clean Bandit, Weatherby, Roll Williams, Marilyn Monroe op 7, James Blunt Hard to Hard op 8, Duke Dumont, I Got You op 9 en de top 10 begonnen met Coldplay en Magic op nummer 10. Dat was de lijst voor deze week. Volgende week vrijdag heb ik weer een nieuwe lijst voor je. Dan weer tussen 3 en 5. Rest mij voor nu gewoon een heel goed weekend te wensen. Eet smakelijk mocht je naar eh, Zandvoort culinair gaan.